Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel vergadert de NAVO al de hele dag over Oekraïne en de steun aan dat land. Oekraïne wil graag gevechtsvliegtuigen, maar daarover is nog geen beslissing genomen. Vanuit de NAVO klinken geluiden dat de munitievoorraden opraken. Olongren wil daarom zo snel mogelijk materiaal die kant op. Deze eh, oorlog is nu al een tijd gaande. We weten dat de eh, Russen hebben gemobiliseerd. Eh, dat ze meer troepen, meer wapens naar het front hebben gestuurd. En er wordt al heel hard gevochten en dat wordt alleen maar meer. En daarnaast zien we natuurlijk ook periodiek luchtaanvallen op de rest van, van Oekraïne. En dat is de reden dat we ook vandaag weer gezegd hebben. Het is cruciaal om Oekraïne te blijven steunen. En het is cruciaal om dat ook zo zo snel mogelijk die kant op te krijgen. Want ze moet het nu kunnen gebruiken. Het loten voor een studie komt waarschijnlijk terug. Sinds een paar jaar mogen opleidingen met te weinig plekken alleen nog maar werken met een decentrale selectie. Daarin gaat het om je cijferlijst en je motivatie, maar dat systeem werkt niet altijd lekker. Het zorgt volgens het kabinet voor ongelijke kansen. Het nieuwe plan moet nog wel, nog, nog wel worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Een heftige botsing in Zuid-Afrika. Daar zijn een passagiersbus en een geldwagen op elkaar geknald. Er zijn 20 mensen omgekomen en nog eens 68 raakten gewond. Waarschijnlijk ontstond de botsing door het slechte weer. Het regende heel hard. Morgen is er weer een landelijke actiedag van Giro 555. Ons land probeert dan zoveel mogelijk geld in te zamelen... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Giro 555 bestaat uit meerdere hulporganisaties zoals Oxfam en het Rode Kruis... Die krijgen dan het geld dat mensen overmaken en zij zetten het weer op een, door naar lokale instanties. Dat werkt het beste, legt Giro 555 uit. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk, maar ook zeker weten dat we leveren waar de mensen het meest behoefte aan hebben op dit moment. Eh, en bovendien, het, het is heel duur en het kost veel tijd om materialen vanaf hier naar daar te krijgen. Wil je meer weten wat er bij een Giro 555 actie komt kijken? Luister dan even naar onze NOS op 3 podcast Lang Verhaal Kort. Dan nog het weer. Het blijft droog en de komende nacht kan het weer licht vriezen. Morgen eerst veel zon, later meer wolken en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag is het best wel een drukke spits... en de meeste vertraging is er voor het verkeer bij Amsterdam op de A10 Zuid... Bij de afrit Watergraafsmeer is een ongeluk gebeurd. In richting Almere en Amersfoort heb je daar last van. De vertraging is daar 50 minuten op dit moment. Je kunt ook omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A4 en de A9. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen naar de West en Hilversum Noord. Daar heb je nu ook 20 minuten tijdverlies... En op de A27 van Almere naar Gorkum heb je een kwartier op onthoud tussen Hilversum en de afrit De Beeld.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 Universiteiten en hogescholen mogen bij de selectie van studenten waarschijnlijk weer gaan loten. Nu wordt vooral gekeken naar cijfers en motivatie, maar volgens minister Dijkgraaf hebben bepaalde groepen daarbij minder kans. Drie mannen uit Borne zijn aangehouden vanwege de mishandeling van een man met een verstandelijke beperking. Die werd eind januari in de trein mishandeld na een ruzie en gewond achtergelaten op het spoor bij het station van Borne. Het weer, vanavond opklaringen en enkele mistbanken, minima rond het vriespunt. Morgen eerst zonnig, maar later bewolking bij 10 tot 13 graden.